Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Duitse hoofdstad Berlijn is een automobilist ingereden op voetgangers. Zeven mensen raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Het gebeurde in de buurt van trein- en metrostation Baanhoofd Zo. De bestuurder van de auto is gearresteerd. Waarom die inreed op de voetgangers is onbekend. Volgens de Berlijnse politie zijn er geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief. In Suriname loopt het aantal coronabesmettingen weer op. De versoepeling van de noodmaatregelen wordt daarom deels teruggedraaid. President Santokki zei in een televisietoespraak dat het uitgaansverbod met een uur wordt verlengd en samenkomsten van meer dan vijf mensen zijn verboden. Ook wordt een mondkapje, anderhalve meter afstand en regelmatig handenwassen verplicht. Surinaamse ziekenhuizen hebben maar weinig IC-capaciteit. Momenteel liggen er zeven coronapatiënten op de intensive care. Curaçao heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Sint Maarten. Iedereen die van Curaçao naar Sint Maarten vliegt, doet dat vanaf nu op eigen risico. Het aantal coronabesmettingen op Sint Maarten is sterk gestegen. Tussen dinsdag en vrijdag kwamen er 18 gevallen bij. In totaal zijn er op Sint Maarten voor zover bekend 95 mensen besmet geraakt. 15 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Bij koraalriffen zitten steeds minder haaien. Op veel plaatsen zijn rifhaaien zo goed als uitgestorven... schrijven Canadese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ze onderzochten zo'n 370 koraalriffen in 58 landen. Bij 1 op de 5 locaties was geen haai meer te zien. Vooral in Colombia, Qatar, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek gaat het slecht. Dat komt volgens de onderzoekers vooral door overbevissing. Wereldwijd worden naar schatting elk jaar 100 miljoen haaien gedood voor hun vinnen en hun vlees. Het weer nog geregeld zon, plaatselijk een bui, mogelijk met onweer... en het wordt 18 tot 23 graden.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 We begonnen de uitzending met Django van de LP Pyramid uit 1959 van het Modern Jazz Quartet. En John Lewis, de pianist, was uiteraard de componist van dit overbekende stuk. Dan heb ik als tweede nummer vanochtend klaarstaan <clears throat> Anita O'Day. Anita O'Day, een eh, toch echt wel hele goede zangeres. Met name in eh, de vijftiger jaren van de vorige eeuw. En eh, dit nummer wat ik ga draaien zometeen komt van de cd Anita Sings the Most. En ik denk dat ze nooit een eh, mooiere begeleidingsgroep heeft gehad als op deze cd. We vinden namelijk Oscar Peterson aan de piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en John Poole op drums. Het is een opname van 31 januari 1957 en het is opgenomen in de Universal Studios in Chicago, Illinois. Luistert u naar Anita O'Day met Bewitched Buttered en bewildered. I'm wild again, beguiled again. A whimpering, simpering child again, bewitched, bothered and bewildered I couldn't sleep and wouldn't sleep. For love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart He can laugh, but I love it. Although the laughs on me, I'll sing to him each spring to him and long for the day when I'll cling to him bewitched, bothered and bewildered. dat was Anita O'Day met Bewitched, Bothered en Bewildered. Begin 70 jaren van de vorige eeuw was daar ineens Jaap Dekker. Jaap Dekker en zijn boogie set. Hij maakte de boogie woogie, ooit populair geworden door Winifred Atwell... De Boogie Woogie pianiste uit de Verenigde Staten maakte hij de Boogie Woogie ook in Nederland weer heel populair. In 72 bracht hij een LP uit, genaamd Nursery Rhymes... waar hij in boogie-woogie-stijl allerlei bekende Nederlandse kinderliedjes speelde. Hij wordt op deze LP begeleid. Eh, hij zelf speelt de piano en af en toe de mondharmonica. Jan de Hond speelt de gitaar en Louis de bij drums. We gaan luisteren naar een popperie van In een groen groen Knollerland en rood borstje tikt tegen het raam. Aap Dekker en zijn boogie set. En dat was de piano van André Previn. André Previn, een, twee jaar geleden overleden... was behalve een begenadigd jazzpianist... ook een beroemd klassiek dirigent. Je ziet dat niet zoveel, maar bij hem... Uh, hij had de liefde voor alle twee. Zowel de jazzmuziek als de klassieke muziek. Iets wat ik zelf eigenlijk ook heb. Eh, en hij speelde Oh, What a Beautiful Morning... maar dan in driekwarts maakt... En na een toch wel regenachtige dag gisteren zie ik in ieder geval hier vanuit de studio... dat het inderdaad een beautiful morning is. André werd begeleid eh, door Herb Ellis en Ray Brown op gitaar en bas... die dan net ook Anita O'Day begeleidde. Mooie gitaarsolo trouwens van Herb Ellis. En op de drums Shelly Man. Het was een opname uit 1962. Laten we weer eens naar een zangeres luisteren. We hadden net Anita Od en nu heb ik klaarstaan Sarah Von Van haar LP met als titel haar eigen naam Sarah Von. Het was een MRC-opname uit 1955 met Sarah uiteraard zang, Jimmy Jones piano, Joe Benjamin bas en Roy Haynes op drums. We gaan luisteren naar Embraceable You. sweet embraceable you. do luisterde, dames en heren, naar Ken Peplowski en Howard Elden... met het nummer Fading Star. Eh, ik dacht dat eh, collega Edward verleden week zondag ook wat van Ken had gedraaid. En ik zocht dus uh, Fading Star uit van hun live-opname... het Center Concord. En die LP is genaamd op CD Encore... Kent Peblowski natuurlijk op klarinet en Howard Elden op gitaar. Trouwens, Howard Elden heb ik ook eh, een aantal jaren geleden in 2014 eh, hier in eh, Theater de Krocht mogen zien bij, bij Jazz in Zandvoort. waar hij een fantastische performance gaf samen met een Nederlandse gitarist. En dan praten we over... Nou, die naam ontschiet me even. en nu ik het toch over jazz in de krocht heb... Eh, jazz in Zandvoort in Theater de Krocht... in het tweede uur rond kwart over elf ongeveer... Eh, heb ik een gesprek met eh, Hans Rijmers, voorzitter van uh, Jazz in Zandvoort... en Jean-Louis van Dam, de programmeur. En zij gaan ons vertellen wat we allemaal het komende seizoen aan moois eh, te wachten hebben. Eh, en ook nog coronaproef. Het was natuurlijk een uitdaging voor ze, maar zij gaan ons daar eh, in de tweede uur alles over vertellen. Dus voor de jazzliefhebbers is dat een goed bericht. Jazz in Zandvoort in Theater de Krocht gaat weer in september beginnen. Oké, dat voor wat betreft de dienstmededelingen. Dan heb ik nu klaarstaan een nummer van Louis Armstrong. En bij Louis Armstrong denken we natuurlijk aan Dixieland. Maar ik heb hier gewoon een leuk mainstream nummer van hem. Geen Dixieland. Eh, I Get a Kick Out of You. En het komt van de verzamelaar eh, de uh, Cole Porter Songbook Volume 2. Louis Armstrong. My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. Yes, the only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree fighting vainly the old and we And I suddenly turn and see your fabulous face. Yes, I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? Babe, I get a kick out of you. Ooh, ooh, ooh, some get a kick from cocaine. Well, I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to riff. Liquid gin. Oh, baby, I get a kick out of you. da da da I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore. no kick in no plane. Flying too high with some gal in the sky. have nothing to do. Yeah, baby, I get a love chick. Mama, I get a boot. I get a kick. Ba ba da da da da you. Louis Armstrong, I Get a Kick Out of You. Eh, in het eh, klassieke programma Discotabel... daar eh, worden altijd twee of meerdere uitvoeringen... van één en hetzelfde stuk naast elkaar gezet om te vergelijken. En ik dacht, laat ik dat ook eens in dit jazzprogramma doen. ik heb hier het nummer klaarstaan I Thought About You, <clears throat> een bekende standard. En in de eerste versie gaan we luisteren naar Miles Davis... Eh, het is van het uh, live concert Concerto d'Aranjuez. Uit, opgenomen in Carnegie Hall op 19 mei 61. In uiteraard een grote bezetting. Met ook het orkest onder leiding van Gail Evans. Eh, Miles natuurlijk op trompet. Hank Mobley op tenor. Wynton Kelly piano. Paul Chambers bas. Jimmy Cobb drums. Maar dit nummer, I Thought About You eh, horen we alleen Miles, Wynton Kelly piano en Paul Chambers bas. En gelijk daarna doe ik hetzelfde nummer, maar dan van onze eigen Rita Reis. Een opname uit 2013, waar Rita begeleid wordt door de Bates Brothers... Alexander Bates op tenor, uh, Peter Bates piano en Marius Bates op bas... en dan ook nog erbij Jarmo Hogendijk op trompet. Een live opname uit 2013. Dus eerst Miles Davis en daarna Rita Reis. I Thought About You. nog even om een hoekje komen Henk Mobley op uh, tenorsax. Dan nu de versie van Rita met de Bates Brothers en Jarmo Hogendijk. I took a trip on the train and I thought about you. I passed the shadowy lane gonna want you. Two or three cars parked under the stars of wine stream. Moon shining down on some little town, and with each beam, say yeah yeah yeah yeah, we'll dream. At every stop that we made, I thought about you. fantastische gitaarreis. Ik heb ook de, de DVD van dit concert eh, gemaakt in het Concertgebouw. Heel, heel mooi. Eh, ik tik laatst weer een eh, leuke cd ergens op de kop. Coleman Hawkins en Ben Webster. Van de cd Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. oorspronkelijk was dat natuurlijk een LP... Eh, want het was een verfopname opname eh, uit eh, oktober 1957. we horen Coleman Hawkins en Ben Webster op de Noor. En daar zijn ze weer. Oscar Peterson, die in die tijd weg met alle grote speelde... en alle grote met hem. Op piano Herb Ellis, op gitaar Ray Brown op bas... en Elvin Stoller op drums. You'd be so nice to come home to. en Ben Webster. You'd be so nice to come home to. Dan heb ik nu wat klaarstaan van Cassandra Wilson, de zangeres. Geboren in Jackson, in de Mississippi. Eh, en eh, de muziekcriticus Gary Giddens beschreef haar als volgt. Ze is een zangeres die is gezegend met een onmiskenbaar timbre en aanpak... en ze heeft het speelveld van de muziek verruimd door in haar werk ook blues, country en folk music in te voegen. Ze heeft daarnaast ook nog twee Grammy Awards gewonnen. Cassandra Wilson met Skylark. Cassandra Wilson... met Gib Wharton op pedal steel guitar... Lonnie Plexico on bass en Dougie Brown drums. Het is bijna 11 uur. We gaan eruit met Stefan Grappelli, Michel Petrucciani... Sweet Georgia Brown. hoop u natuurlijk aan de andere kant van het hele uur weer te treffen... voor het tweede uur ZFM Jazz.